Clemens Peters met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt voor de komende nacht voor gladheid door winterse buien en bevriezing van natte weggedeelden. Code geel geldt tot morgenochtend 10 uur voor het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden. Mensen die de weg op gaan wordt geadviseerd hun rijgedrag aan te passen en de weerberichten in de gaten te houden. Vanmorgen werden weggebruikers verrast door de gladheid die niet overal goed zichtbaar was. En daardoor gebeurden op verschillende plekken ongelukken. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is het Intercontinental Hotel doelwit van een aanval. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er verschillende doden en zeker zes gewonden.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 Juist de afgelopen week heeft de Amerikaanse ambassade in Kabul gewaarschuwd voor aanslagen op hotels in de Afghaanse hoofdstad. De Turkse luchtaanvallen op Koerdische milities in het noorden van Syrië zouden aan negen mensen het leven hebben gekost, melden Syrisch-Koerdische milities. De slachtoffers zijn volgens de Koerden zes burgers en drie strijders. Turkije begon vandaag met het offensief met de naam Olijftak, net over de grens met Syrië. Turkse media tonen beelden van Turkse troepenbewegingen in de richting van het gebied dat onder controle is van Syrische Koerden. Het weer. Pek Zwolle heeft in de eredivisie met enige moeite gewonnen van NAC Breda. In Zwolle was het al na twee minuten door Mokhtar 1-0 en daar bleef het bij. ADO Den Haag speelde thuis gelijk tegen VVV Venlo. Het werd 1-1. En ook in Kerkrade werd het 1-1 tussen Rode JC en FC Twente. Het weer. Vannacht is het grotendeels bewolkt en valt er lokaal winterse neerslag. In het binnenland kan het licht vriezen en dan kan het ook in het hele land glad worden.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 Oh, oh, that against my hollow bones that rocks my soul. Oh, oh, oh. tenderness. feel it deep inside. uh-huh, You gotta work, you gotta work. Come on, all my people say work, uh-huh. You gotta work. Come on, all my people say work, uh-huh.